Gert met het NOS Journaal. Schiphol mag pas groeien als de veiligheid op orde is. Dat zeggen regeringspartijen D66 en ChristenUnie. Daarom willen de partijen een nieuw onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die constateerde eerder dat de veiligheid beter moet. Er is nu een maximum van 500.000 vluchten per jaar. Schiphol wil dat graag met 40.000 verhogen. Passagiers op het cruiseschip de Westerdam zijn niet welkom in Thailand... uit vrees voor het coronavirus. Eerder meldde eigenaar Holland-Amerika-lijn dat het schip in Thailand welkom was omdat niemand aan boord besmet is met het virus. De Westerdam vertrok op 1 februari uit Hongkong. Het cruiseschip werd al door een paar landen geweigerd. Onder de ruim 2000 opvarenden zijn ongeveer 90 Nederlanders. De Filipijnen zetten een punt achter een militair samenwerkingsverband met de Verenigde Staten... dat ruim 20 jaar geleden werd aangegaan. In de overeenkomst staan afspraken over de aanwezigheid van Amerikaanse militairen in het land. De relatie tussen de twee landen staat al langer onder druk... mede vanwege de Amerikaanse kritiek op de gewelddadige Filipijnse regeringscampagne tegen drugs. Het verdrag wordt over een half jaar officieel beëindigd. De Filipijnse autoriteiten zeggen wel dat in deze periode alsnog kan worden besloten... het pak met de VS in stand te houden. Ook Rabobank gaat negatieve rente rekenen voor bedragen boven 1 miljoen euro. De bank volgt mee ING en ABN AMRO. In plaats van rente te ontvangen moeten zo'n 7000 klanten voortaan een half procent op het spaargeld toeleggen. Mensen met minder dan een miljoen euro bij de Rabobank blijven een rente ontvangen van 0,01 Het weer, vooral landinwaarts een paar buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Het wordt vanmiddag 6 graden. De westenwind is vrij krachtig boven land en stormachtig aan zee. Op de Wadden mogelijk eerst nog stormkracht. Tijdens buien kans op zware windstoten. Morgen geleidelijk minder wind en ook ruimte voor zon. Donderdag weer regen en meer wind.